11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Geldverstrekkers willen laten meewegen hoe vervuilend de investering is waar ze geld voor geven. Om te beginnen gaan banken en andere geldverstrekkers vanaf volgend jaar vastleggen hoe hoog de CO2-uitstoot van de betreffende bedrijven is. En is die uitstoot hoog, dan gaan de instellingen in gesprek met het bedrijf. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een akkoord getekend over deze plannen. Zo wil de financiële sector bijdragen aan het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de uitstoot met 49 omlaag moet in 2030. Minister van Nieuwenhuizen voert overleg over de stint. Ze praat met de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de fabrikant over toelating op de weg. De elektrische bolderkar is nu verboden na een ongeluk in Os vorig jaar. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De minister heeft met de kinderopvangsector afspraken gemaakt over het veilig gebruik van de nieuwe stint. En die afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Daar staat onder meer in dat bestuurders zeker 18 jaar moeten zijn en een rijvaardigheidstraining moeten hebben gevolgd. En ze moeten gebruik maken van veilige routes. Volgens het convenant mogen er voorlopig maximaal 10 kinderen in een stint zitten. Bij een atoomonderzeeër uit de voormalige Sovjet-Unie... die op 1700 meter diepte ligt voor de kust van Noorwegen... is radioactieve straling gemeten. Bij een ventilatiepijp werd straling vastgelegd... die 800.000 keer hoger is dan normaal. Toch is er geen gevaar voor mensen of vissen, zegt de Noorse atoomwaakhond... omdat verder in het water de straling niet abnormaal hoog is. En de toonaangevende Amerikaanse beursindex S&P 500 is voor het eerst door de 3000 punten gebroken. Ook de Dow Jones staat op een recordstand. De beurzen kregen een zetje door een toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Die hintte op een renteverlaging eind deze maand. Het weer, nog wat regen, later vannacht droog.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 mezelf Feel you starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line Not do, I do But once in a while I trip up and across the line Can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do it.